uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Nederland en Groot-Brittannië praten weer met IJsland over de terugbetaling van de IceSafe-tegoeden. Nederland heeft nog 1,3 miljard euro tegoed van IJsland en Groot-Brittannië nog enkele miljarden. De landen hebben het geld in 2008 voorgeschoten aan rekeninghouders van de failliete IJslandse bank IceSafe. De gesprekken werden in maart stopgezet nadat IJslandse kiezers in een referendum een terugbetalingsregeling hadden verworpen. Volgens het IJslandse ministerie van Financiën zijn de huidige gesprekken bedoeld als voorbereiding op echte onderhandelingen later dit jaar. Brandweerkorpsen uit Noord-Brabant gaan de hele nacht door met het blussen van de brand op de Strabrechtse heide bij Mierlo. In de loop van de avond breidt het vuur zich iets uit in westelijke richting. Omdat het vuur ook woedt in veel boomtoppen is de brand lastig te bestrijden. Ruim 200 brandweerlieden uit de wijde omgeving zijn ingezet... net als een transporthelikopter van de luchtmacht. Die haalt water uit de Zuid-Willemsvaart. Het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. Er is ook een leiding aangelegd... waardoor water uit het kanaal naar de Strabrechtse heide wordt gepompt. Door het vuur is zeker 150 hectare natuurgebied verwoest. De politie in Den Haag heeft een man van 26 gearresteerd. Die wordt verdacht van doorrijden na het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man meldde zich gisteravond op het bureau... met de mededeling dat zijn auto was gestolen. Maar de politie vertrouwde dat verhaal niet. Gistermiddag werd op de Parallelweg in Den Haag... een man van 79 bij het oversteken doodgereden. De automobilist sloeg op de vlucht. De auto werd korte tijd later in de buurt teruggevonden. De tegenstander van Oranje in de halve finale op het WK is Uruguay. De Zuid-Amerikanen wonnen de kwartfinale tegen Ghana na het nemen van strafschoppen. De wedstrijd tegen Uruguay wordt dinsdag in Kaapstad gespeeld. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot 18 graden. Morgen overdag trekken pittige regen- en onweersbuien over het land. Het wordt 22 tot 30 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het.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 Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? But I'm a better liar than she is.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 I'm about to act a fool to the lights. From here on. ZFM. get real with the fever on the dance floor. I flex on a track, conclusion rampage. Ricky Rick on point with the knife I stop for my lip.